Eerst een Klomp met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij hoopt dat Rusland en Oekraïne deze week tot een deal komen... om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. President Poetin had voor Pasen al een kort bestand aangekondigd dat om middernacht afliep. Maar dat bestand was geen succes. Zowel Oekraïne als Rusland beschuldigden de ander vandaag van het schenden van het staakt het vuren. Oekraïne roept Rusland nu op om 30 dagen geen aanvallen uit te voeren op burgerdoelen. En als president Poetin daar niet mee akkoord gaat... dan is dat volgens president Zelensky het bewijs dat Rusland de oorlog niet wil stoppen. In Thailand is een Chinese man opgepakt vanwege het instorten van een flat bij de aardbeving van drie weken geleden. De Chinees is bestuurder van een bedrijf dat verantwoordelijk was voor de bouw van het complex in de hoofdstad Bangkok. Het epicentrum van de beving was duizend kilometer verderop in Myanmar, maar werd ook in Thailand gevoeld. in Bangkok was de flat in aanbouw het enige gebouw dat instortte. In het gebouw werd op dat moment gewerkt. Zeker 47 mensen kwamen om het leven en nog altijd worden meer dan 40 mensen vermist. Op meerdere plekken in het land zijn vanavond alsnog paasvuren aangestoken. Door de aanhoudende droogte leek het erop dat veel paasvuren zouden worden afgelast... omdat het risico op natuurbranden te groot was. Maar omdat het de afgelopen dagen toch nog flink heeft geregend... konden de paasbulten toch in brand worden gestoken. Vooral in het noorden en oosten van het land is dat een traditie met Pasen. En Oscar Piastri heeft de Grand Prix van Saoedi-Arabië gewonnen. Max Verstappen eindigde op het circuit van Jeddah als tweede. Hij vertrok van Pol, maar moest mede door een tijdstraf de zegen laten aan Piastri. De Australiër van McLaren is na vijf races ook de nieuwe leider in het WK-klassement. Het weer vannacht bewolkt met wat buien. In het zuiden wordt het al vrij snel droog.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 Walk the days with no one near. And I return as chained and bound to you. Damn, wish I was your lover. I rock you till the daylight comes. sure you love. said yes, I'm seeing in your smile. I don't know you, but I feel we're connected.